Jobboot met het NOS Journaal. Premier Rutte ontkent dat hij kandidaat is voor het voorzitterschap van de Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders. Hij zei dat vanmiddag in Brussel na afloop van de top van de EU-regeringsleiders. Vanochtend noemde Bron in Den Haag zijn vertrek al volkomen onzin. Vicepremier Asscher bevestigde dat namens het kabinet. De Italiaanse krant La Repubblica schreef dat de Duitse bondskanselier Merkel de Nederlander Rutte wel ziet zitten als voorzitter van de Europese Raad. Dat bericht veroorzaakte een geruchtenstroom over de mogelijke kandidatuur van Rutte. Milieudefensie heeft een klacht ingediend tegen de Rabobank... bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. E de bank en de milieuorganisatie liggen in de clinch over investeringen... in een palmoliebedrijf in Indonesië. Volgens Milieudefensie exploiteert het bedrijf illegale palmolieplantages... en maakt het zich schuldig aan ontbossing. Daardoor komt het beschermde leefgebied van de orang-oetang in gevaar. De Rabobank erkent de problemen en zegt dat het met het bedrijf in gesprek is om de situatie te verbeteren. Maar Milieudefensie wil dat de Rabobank de banden met het palmoliebedrijf in Indonesië verbreekt. Het ministerie van Defensie weigert voorlopig om zeven bestelde helikopters af te nemen van de fabrikant. Er zijn nu al dertien van die NH-90 helikopters in gebruik en die hebben allemaal mankementen. Ze slijten en roesten, er zitten ontwerpfouten in en daardoor kost het onderhoud veel meer dan verwacht. Minister Hennis wil van de fabrikant NH Industries weten hoe de problemen worden opgelost en wie dat gaat betalen. De Buma Boy Edgar-prijs gaat dit jaar naar pianist en componist Jeroen van Vliet. De jazzmuzikant wint een kunstwerk van Jan Wolkers en 12.500 euro. Van Vliet krijgt de prijs op 14 december uitgereikt in het Bimhuis in Amsterdam. In het juryrapport wordt Van Vliet een meesterlijke pianist genoemd... die muziek maakt waarin je je verliest. En dan het weer. Vanavond en ook vannacht nog een enkele bui.